Zit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland is bereid om moderne tanks aan Oekraïne te leveren... maar stelt als voorwaarde dat de VS dat ook doet, dat melden Duitse media. Bondskanselier Scholz zou aan president Biden hebben gezegd... dat de NAVO hierin gezamenlijk moet optreden. De Duitsers staan onder druk om Leopard 2-tanks te leveren. De Amerikanen zouden Abrams-tanks kunnen sturen. Formule 1-coureur Nick de Vries is voor de rechter gedaagd door een van zijn geldschieters. Het Financiële Dagblad meldt dat vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst in 2018 geld aan de coureur heeft geleend. Een van de afspraken was dat de lening zou worden kwijtgescholden als de Vries eind vorig jaar niet in de Formule 1 zou rijden. De partijen zijn het oneens over of de Vries nu wel of geen Formule 1-coureur was. Zo was hij wel reserve- en testrijder. Het investeringsbedrijf eist via een kort geding inzage in al zijn inkomsten en contracten. Volgende maand doet de rechter een eerste uitspraak. Het kan nog tot 2030 duren voordat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire volledig gecompenseerd zijn. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. De gemeenten helpen mensen die nog op hun geld wachten en hebben daar hun handen vol aan, zegt VNG-bestuurder Heikoop. De wachttijden lopen nog extra op doordat veel mensen zich melden... die eigenlijk helemaal geen recht blijken te hebben op compensatie. Schiphol denkt dat in het voorjaar weer meer reizigers verwerkt kunnen worden op de luchthaven. Maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt overlegd. Nu geldt er nog een maximum van 50.000 reizigers per dag vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel. Inmiddels zijn er veel beveiligers geworven, waardoor er vanaf eind maart 70.000 mensen kunnen vliegen. Het weer nog. Buien op veel plaatsen vannacht. In het zuidoosten kan er ook wat sneeuw vallen.